Toen werd alleen duidelijk dat hij grensoverschrijdende berichten naar collega's had gestuurd. Al stond er ook heel veel niet in het persbericht van Ajax, vertelt mijn collega Jitse Bos. Bijvoorbeeld, eh, niks is eh, verteld over hoe er is gehandeld richting de slachtoffers door Ajax. Eh, er is ook niks verteld over de manier waarop de, club deze kwestie onderzoekt of laat onderzoeken. En het wordt nu opgeschreven alsof de meldingen waren en dat daarna Mark Overmars is opgestapt. Maar er wordt helemaal niet gesproken over een oplossing van het probleem... of hoe Ajax grondig heeft gekeken naar de feiten. Overmars en Ajax willen niet reageren op het verhaal van het parool. Gisteren liet Overmars wel weten dat hij zich kapot schaamt. Hij zei pas vorige week door te hebben hoe de berichtjes op anderen zijn overgekomen. De clubs en discotheken gaan dit weekend gewoon open. Vanmiddag gingen ze om de tafel met de minister van Economische Zaken, maar zonder resultaat. Volgens de minister komen er volgende week geen nieuwe versoepelingen voor de nachthoreca. Steeds meer mensen laten een zak chips of andere vergeten boodschappen bezorgen. Het gebruik van flitsbezorgers is binnen een half jaar verdubbeld, zegt een marktonderzoekbureau. Zo'n 2,8% van de bevolking maakt wel eens gebruik van een flitsbezorger. Dit was vorige zomer nog maar de helft. Vooral jongeren maken er gebruik van. En studenten hebben zelf een nieuw plan bedacht om de studieschulden die zijn opgebouwd door het leenstelsel te compenseren. Iedere student moet niet 1000, maar 15.000 euro ontvangen. En om dat allemaal voor elkaar te krijgen hebben ze alvast een voorstel gemaakt voor het kabinet. Wij begrijpen zelf ook wel dat het best wel lastig is om 15.000 euro in één keer op een rekening van een student te storten. En dat dat misschien ook niet haalbaar is voor de overheid. En vandaar de eisenpakketten waarin we op verschillende manieren laten zien hoe, deze, hoe dit bedrag eigenlijk gecompenseerd of tegemoet kan worden gekomen aan de studenten. En dan nog het weer vanavond en vannacht bewolkt.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 dat waren de Lins en Cry Cry Baby hier bij de Nashville Radio Show. Het is weer thema showtijd en deze keer heb ik eh, van allerlei platen uitgezocht eh, met het thema eh, nou ja, huilen, liefdesverdriet, kortom pak je er maar bij en ga maar gewoon lekker snotteren. Want misschien zit er wel een hele mooie tussen voor je. Je weet het niet. En we hadden dus net de Lins met Cry Cry Baby en dat zijn natuurlijk de zusjes Peggy en Patsy Lin en dat zijn ook de zussen van Loretta tegelijk. Ze brachten ooit één album uit en op dat album kwam ze dus het nummer tegen wat je net hoorde. En eh, we houden natuurlijk wel een beetje het schema aan van onze normale shows. We hebben alleen geen Spotlight album, maar we hebben wel eh, meer spiegelplaten. En natuurlijk bluegrass muziek. Bitter Tears, dit zijn Jussie Siren en The Groundbreakers. Sheeran en de Groundbreakers en Bitter Tears. In 1986 brachten Naomi en Winona Judd het album Rocking with the Rhythm uit. Een album waarop je hun achtste nummer 1 hit kunt vinden. Die ook gecoverd werd door onder andere Steve Earl. Maar dit zijn dus de dames The Judds en Cry Myself to Sleep. you know I can't do more. It's turn close of the door The lies you told You know they hurt 1986. Dat is ook alweer een aardige tijd geleden hoor. Dat is volgens mij een kleine 35 jaar geleden. De Judds waren dat en Cry Myself to Sleep. En van 1986 gaan we naar 1992. Alan Jackson en Up to My Ears in Tears. up to my ears in tears I'm crying night and day since you went away The things you used to say, honey, I no longer hear That water's cold and clear go. But the words all ran together when the tears began to flow. Cause you left that water running, now it's got nowhere to go. If I can't wash away your memory, guess I'll just go under slow. Cause I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear. I'm drowning for you, dear. Up to my ears in tears. Yeah, I'm up to my ears. West eerste spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1959. Toen was het Ray Price die het nummer voor het eerst uitbracht. Er zouden versies volgen van onder andere Connie Francis, Willie Nelson en zelfs Jerry Lee Lewis bracht het uit. Maar ik heb gekozen voor de versie van Dwight Yoakam daarnaast. Je gaat dus eerst luisteren naar Ray Price en daarna Dwight Jokum en Heartaches by the Number. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Heartache number one was when you left me back again. You came back and never meant to stay. Now I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I'll love you more. Yes, I've got heartaches by can't win. But the day that I got hurt. dat was onze eerste spiegelplaat. En in dit uur hoor je er ook nog eentje voorbij komen. En in de tweede uur nog twee zelfs. Maar nu is het tijd voor Amerikanen uit Nederland. Vorig jaar bracht de Nederlandse Hilde Vos haar album The Fool of Love uit. En op dat, nummer, eh, op dat album staat dit nummer, I Never Cried. Seasons come and seasons go. We can never change it all. like the memories that we made They will all just was Hilde Vos met I Never Cried. En we gaan nu naar Keith Urban eh, voor een nummer wat eh, in diverse talentenshows wordt gezongen door kandidaten. Maar het origineel blijft wel het mooiste. Dit is Tonight I Wanna Cry. just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain. can know radio show. I I've don't think she knows who she's fooling, and been through all this once before. She looked at me one day and said, I would have to pay that I couldn't live here anymore. Nobody seemed to care that I'm not treated deserve to think she's done. Yeah, she's gonna have to hurt somebody It's looking like I'm gonna be the one So I pack my boots and my suitcase Give me a little money for some this far to fall. I don't understand the cause you're dealing, and I hope you never try to call. Never I found out what you bet, and I can see what hand I want. 2016 bracht ze het album Nest Vegas uit. Dit waren de Music Road Pilots en The Tears I Wear. Miranda Lambert heeft samen met de Time Jumpers ook een heel erg lekker nummer opgenomen. Het gaat een beetje over tranen en iemand met zijn koffer de deur uitwerken. En dat hoor je allemaal al in All That's Left. Get your shoes on, get your suitcase, your stereo and all of your CD's. No more talking. Golden Classic. do to ease this longing in my heart? trust. 1976. En Marty Robbins, die huilde zijn zakdoek vol bij Hello Heartache. En dan hebben we nog een spiegelplaat. En daarvoor gaan we eerst naar 1982 en daarna naar 84. Eerst Juice Newton en daarna Cathy Mattea. Twee keer Trail of Tears. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Veel Spiegelplaat. Dat was dus de tweede spiegelplaat voor dit uur. Je hoorde Juice Newton en daarna Cathy Mattea met Trail of Tears. En luister je nu net, dan en eh, je denkt van... hé, hey, wat is er aan de hand hier in de show? We hebben gewoon een themashow voor jullie. En dat betekent geen spotlight album, geen maandartiest... en geen digitale brievenbus. Maar allemaal liedjes die te maken hebben met tranen, met verdriet... met eh, brekende harten. Zoals de volgende, Ricky Shelton, Dit is Heartaches Biggest Texas. heartache, big as Texas, deep in the heart of me. Such a glad state, but still she left us, me and all her memories. Now that she's up and gone to Dallas, I am so down in Tennessee. There's a heartache Texas, deep in the heart of me. Still don't know why she said goodbye. I just know I miss her so. It's a rough ride from an all-time high down to an all-time low. There's just wide open spaces forget. vroeg Gene Shepard zich af... How long does it hurt when a heart breaks? Ik heb geen flauw idee, maar het is wel een mooi nummer. En dan nu gaan we naar Billy Currington. It don't hurt like it used to. just how Dug my heart through the Alabama dirt I've been at the house Climbing them walls Checking that calendar Xing days off Hit another bar Call another friend Throw a few downs at a story again en was dat dus met It Don't Hurt Like It Used To. Ook in de folkmuziek zijn er nummers over liefdesverdriet en gebroken harten. Sarah Humphries en Kristen Lee Morris komen uit Australië en noemen zich Eagle and the Wolf. En zij hebben het over When the Love Has Died. En daarna Dan Gibson en Sea of Heartbreak.